Straks meer. Maar nu... NOS Journaal. Er komen nieuwe en strengere eisen om de brandveiligheid van stallen te verbeteren. En zo dierenlevens te sparen. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw in het tv-programma Nieuwsuur. Jaarlijks komen honderdduizenden dieren om bij stalbranden. Eigenaren van bestaande stallen worden niet verplicht om te voldoen aan de nieuwe regels. De dierenbescherming pleit al langer voor strengere eisen. Volgens de organisatie neemt het aantal dieren dat bij branden omkomt de laatste jaren schrikbarend toe. LTO Nederland zegt dat in Nederland tienduizenden stallen staan die volgens de oude regels zijn gebouwd. Het aanpassen van al die constructies kan tientallen jaren duren. VN-chef Ban Ki-moon is zeer bezorgd na berichten over een Israëlische aanval op een wapenconvooi in Syrië. Het konvooi zou wapens hebben vervoerd die waren bestemd voor Hezbollah in Libanon. Syrië heeft gedreigd om wraak te nemen na de Israëlische luchtaanval. Het land heeft een brief gestuurd naar de Verenigde Naties... waarin het Israël en zijn bondgenoten verantwoordelijk stelt. De secretaris-generaal heeft alle betrokken partijen opgeroepen... om escalatie te voorkomen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Ook de Syrische bondgenoten Iran en Rusland hebben verontrust gereageerd. Volgens Teheran zal de aanval op het konvooi onaangename gevolgen hebben voor Israël. De meerderheid van de provincies gaat akkoord met de bezuinigingsplannen van het kabinet. In die plannen moeten gemeenten, provincies en waterschappen voor ruim een miljard euro inleveren. Ook worden ze verplicht voortaan te bankieren bij het Rijk. De koepelorganisaties van de gemeenten, provincies en waterschappen bereikten twee weken geleden al een akkoord met minister Dijsselbloem. Ze moesten dat alleen nog voorleggen aan hun achterban. De waterschappen gingen eerder deze week al akkoord met de bezuinigingen. De verwachting is dat de gemeenten morgen instemmen met het voorstel. Het weer vannacht overwegend droog en opklaringen. Minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 And you light up your cigarette while I'm watching you grow. So many things. op 104.5. En in de ether op 100.